Van het plafond tot op het raamkozijn. Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht.